Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Sinds de mazelenuitbraak in Eindhoven bellen ouders veel vaker naar de GGD... met vragen over vaccinaties tegen bof, mazelen en rode hond. Ze willen weten of hun baby al eerder een prik mag krijgen... en proberen erachter te komen wanneer zij zelf vroeger zijn gevaccineerd. De afgelopen tijd raakten in Eindhoven 14 jonge kinderen besmet met de mazelen. Meerdere vrouwen op een Utrechtse bangalijst hebben aangifte gedaan, zegt een advocaat tegen het AD. Op die lijst stonden foto's van vrouwelijke studenten met een korte omschrijving erbij, vaak ook over hun prestaties in bed. Twee mannelijke leden van het studentenkoor zouden de lijst gemaakt hebben. En de nieuwe informateurs, Elbert Dijkgraaf van de SGP en Richard van Zwol van het CDA... beginnen vandaag aan hun eerste officiële werkdag. Zij moeten gaan kijken of BBB, NSC, PVV en VVD het inhoudelijk eens kunnen worden. Dat is een flinke kluif, zegt verslaggever Wilco Boom. Want deze vier partijen hebben sterk uiteenlopende opvattingen over heel veel onderwerpen de overheidsfinanciën bijvoorbeeld. En ze moeten toch echt eens worden over waar ze op bezuinigen eh, gaan en waar ze in willen investeren. Nou, dan is er ook het buitenlands beleid. Eh, wilden ze tot nu toe tegen Nederlandse militaire en financiële steun aan Oekraïne. De andere drie zijn er juist voor. Ondanks dat het lastig wordt, hebben alle vier de partijen al wel aangegeven... liever geen nieuwe verkiezingen te willen. Ze moeten er dus alles aan doen om het wel eens met elkaar te worden. En VMBO'ers en MBO'ers voelen zich vaak niet gewaardeerd. Mijn collega's van NOS Stories deelden een vragenlijst... en ruim 1600 jongeren vulden die in. Meer dan de helft zegt dat ze het gevoel hebben als minder, ja, minder waardig te worden gezien. Als mbo wordt vaak een beetje gezien als ehm, dom, zeg maar. Als we naar mijn opleiding kijken, handhaven... Daar zijn echt heel veel meningen over. Bijvoorbeeld dat je, als je niks kan, dan word je maar handhaver... of dan ga je deze opleiding maar doen. Ik merk wel dat het beeld van VMBO'ers zeg maar, um, geschetst wordt dat wij veel met onze handen doen en wij niet echt uit de boeken kunnen leren. Denken ze van ja, hier is de schroefmachine, ga maar mee aan de slag. Je bent toch wel van de praktijk. Wij zijn ook goed met onze handen, we zijn ook goed eigenlijk met onze hersenen en nadenken over iets en hoe wij dingen moeten oplossen. En dat mag wel meer worden gewaardeerd, vindt hij. Het weer nog. Eh, vanochtend veel grijs. Daarna af en toe wolken en af en toe zon. Wel een stuk koeler dan afgelopen dagen. 10 tot 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan een paar korte files op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad en Knaalpunt Koenplein 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En 247 Hoorn richting Amsterdam. Tussen Volendam en Broek in Waterland 4 kilometer.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 You know it's just your foolish mind. Hey, love. Got me on my knees, later. Begging, darling, please Won't you ease my Tried to give you consolation. Your old man let you down. Like I fell in love with you. You turned my whole world upside down. oui, on my knees, lay love. Begging, darling, please lay love. Darling, won't you leave my room at night? Make the best of the situation. For I finally go insane. Please don't say will never find the grave.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 In een conceptverklaring staat dat zo'n grondoffensief verwoestende gevolgen zou hebben. Het is nog niet zeker of alle 27 leiders de oproep steunen. De GGD's in het hele land krijgen sinds de mazelenuitbraak in Eindhoven... meer vragen van ouders over BMR-vaccinatie. Blijkt uit een rondvraag van de NOS. De GGD-regio Utrecht zegt zo'n 100 tot 200 extra telefoontjes per dag te krijgen. de Zwijnstein Express, de beroemde stoomtrein uit de Harry Potter films, mag voorlopig niet meer rijden. Hij rijdt normaal door Schotland, maar staat nu stil omdat er een nieuwe vergunning moet komen. Dit omdat niet alle deuren tegelijk open kunnen als er iets aan de hand is. Het weer, is nog bewolkt, maar vanmiddag meer zon en droog bij, 15, bij ongeveer 10 tot 15 graden. heart. All I want you to know da, da.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 Verlangen naar verlangen uit dat harnas van spijt, jaloezie en belangen jou. Je bent zoveel voor me geweest. Een moeder, een dochter, de mooiste vrouw. Maar als altijd met iemand die nooit iets zeker weet. vond mijn twijfel van ons geluk.